Drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat gaat niet akkoord met een cruciaal deel van de wapenwet van president Obama. De Senaat keurde het wetsvoorstel af dat wapenverkopers verplicht om de achtergrond van hun kopers te onderzoeken. De afwijzing wordt gezien als een flinke tegenvaller voor Obama. Zijn wapenwet was een van de speerpunten van zijn verkiezingscampagne. President Obama zei direct na de stemming dat het een beschamende dag voor Washington is en dat hij er alles aan doet om toch te komen tot een strengere wapenwet. De AIVD heeft geen contact gehad met een Russische activist Alexander Dolmatov... die in een cel in Nederland zelfmoord pleegde. Dat schrijft minister Plasterk aan de Tweede Kamer. De moeder van Dolmatov diende een klacht in... omdat haar, omdat haar zoon een bron zou zijn geweest voor de AIVD. De dienst zou de zorgplicht voor zijn informanten hebben verwaarloosd. De onafhankelijke commissie van toezicht op de AIVD heeft de zaak onderzocht en concludeert nu dat de bewering niet klopt, schrijft de minister. De Amerikaanse politie heeft een verdachte aangehouden in de zaak van de brieven met ricine die naar president Obama en andere politici zijn verstuurd. Volgens de FBI is de man van 45 uit de staat Mississippi. De brief aan Obama werd onderschept buiten het Witte Huis. Volgens de geheime dienst is de president er niet mee in aanraking geweest. Ook een democratische en een republikeinse senator ontvingen een verdacht poststuk kleine hoeveelheid ricine is al dodelijk en er bestaat geen tegengif. In Zwolle is een straat uren afgezet geweest... omdat er mogelijk explosieven in een huis lagen. De politie kwam in actie na een tip. Wat voor tip dat was, wilde de politie niet zeggen. De explosieve opruimingsdienst heeft de verdachte stoffen uit het huis gehaald... en onderzoekt nu wat voor stoffen het zijn. De politie heeft de bewoner van 44 gearresteerd. Er hoefden geen huizen te worden ontruimd. Het weer, wolkenvelden en af en toe regen. In de ochtend vanuit het westen droog en daarna volop zon.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 Eh, bijster een juweeltje als je dat zo terug hoort... van de LP Gentleman Take Polaroid. David Sylvian en zijn band Japan. Goedenacht allemaal. Dit wordt de tweede uur de nacht in anders hier bij de Vader Radio... in het muziekprogramma van Radio 1. En het misschien vernomen, je hebt het gehoord. of der, ook hier op Radio 1. De nummer 2 op dit moment in Groot-Brittannië. Dat is een liedje dat stamt uit de jaren 30. Ding Dong The Witch is Dead uit de musical The Wizard of Oz. Daar gekomen door degenen die niet eh, amused waren over de regering... die destijds werd geleid door Margaret Thatcher nummer dat werd destijds gecomponeerd door Harold Arlen. En die Harold Arlen die heeft meer nummers gemaakt die later in de jaren 30 en in de jaren 40... en ook zelfs iets later dan dat wereldberoemd zijn geworden. Ik laat er een eh, paar van horen zo aan het eind van dit uur. Maar eerst even aandacht voor een band die ook al 50 eh, jaar bij elkaar is. En gaan eh, optreden hier in Nederland. The Pretty Things, jawel. when your babies leaves you all alone. When nobody calls you on the phone, don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Come on, cry to de jaren 60. Je had de Rolling Stones. Eh, <laughs> die waren al ruig, maar deze waren nog even een stapje ruiger. De Pretty Things. Cry to Me, wat eigenlijk eh, van origine nummer is van uh, eh, Salomon Burke. En de band was de afgelopen dagen in Nederland. Ze waren afgelopen avond voor een optreden in de boerderij in Zoetermeer. En eerder gisteravond kon je ze bekijken in Leeuwarden. En vooral beluister de Pretty Things dus. Ik blijf nog even in de jaren 60. Een soul uit die periode. zangeres Barbara George. zo van zangeres Barbara George. Nog meer uit de jaren 60. Hier is een voorbeeld van een liedje wat een heleboel mensen kennen... maar het is eigenlijk nooit een hit geweest. Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozen en de non, van de nozen en de non in het voorjaar ontmoetten ze elkaar. Ze keken elkaar aan en toen was de liefde daar. Ja, toen was de liefde daar. Sterk is de hartstocht, tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij naar haar ogen zag, toen hij in haar ze wandelde in het park, in de prille lentezon. En honderdduizend kussen kreeg de nozen van de non, kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jansen gluurde door de ruit. Ze wist niet wat ze zag en haar ogen puilden uit en haar ogen puilden uit. Een zekere heer Pieterman zat op zijn balkon hij stond stom verbaasd van de reacties van de non, van de reacties van de non. Leve de liefde, zei heer Pieterman galant. Maar juffrouw Jansen, die belde naar de krant. Ja, die belde naar de krant. Daar dachten allen dat ze het maar verzonnen. Dus belden ze de kapelaan en verklikte de non. En verklikte ze de non. Kijk, zei de kapelaan, dat is nou echt weer duivelswerk. Zo gauw ik er niet bij ben, beduvelt hij de kerk. Dan beduvelt hij de kerk. In zulke dingen, zei hij, ben ik hard als beton. Ik stuurde de politie op het dak van de non, van de nozem en de non. Dankzij juffrouw Jansen en de kapelaan maakte de politie er een einde aan. Ja, er kwam een einde De non en de nozem gingen op de bon. Een schop kreeg de nozem, de zenuwen de non. Ja, de zenuwen de non. Want ze liepen namelijk zomaar in het gras. En de politie zei dat dat verboden was. Dat het gras verboden was. Niet om het een of ander, maar omdat het niet kon tot de liefde van de nozen en de non, van de nozem en de non. Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Volgens de kapelaan is dat nou echt niet waar. Volgens mij is nogal raar op de manier waarop ook Georges Brassens zijn plaat opnam... met een bassist en een akoestische gitaar. Je kon luisteren naar eh, het nummer van, George van uh, Cornelis Vreeswijk... onder de titel De Nozem en de Non. En zoals ik zei, dit nummer is eigenlijk eh, nooit een hit geweest. Zeker niet in deze versie, want de versie die ik niet horen... die werd in de jaren 60 gemaakt. Later heeft hij hem nog eens een keer opnieuw opgenomen... met een orkest erbij. Maar dit blijft eigenlijk eh, de beste versie van De Nozem en De Non. Wat eigenlijk iedereen wel kent. Zeker als je liefhebber bent van het repertoire van eh, Cornelis Vreeswijk.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 Make up your mind, Dr. Frankenstein. bij een bandje. Een bandje met de naam eh, The Scars. Maar dat is er weer lang geleden. Tegenwoordig is hij eh, begonnen met een solo carrière. Heeft als solist al twee albums gemaakt. En het meest recent op dat gebied is een album Pale Green Ghosts... met onder andere de medewerking van Sinead O'Connor in dit liedje GMF. Dat is de <laughs> gekuiste titel, eh, zoals dat staat afgebeeld op de hoes. Maar heb je goed geluisterd, dan hoorde je inderdaad dat hij het eh, heeft... over de The Greatest Motherfucker John Grant, dus met een eh, nieuwe single... Zo dadelijk aandacht voor klassieke muziek hier in de nacht het anders. Want daar is een reden voor. Eerst Steven, een jongeman uit Engeland. Hij noemt zich Sweet Baboo. komt uit Noord-Wales. En dan heb ik het over eh, Sweet Barbudas en If I Died. Dat is de titel van de single die hij recentelijk heeft gemaakt. Tijd voor de sterrenvervallen van de afgelopen week. En dan komen we inderdaad bij de wereld van de klassieke muziek. Die heeft deze week afscheid moeten nemen van eh, Colin Davis. Colin Davis was van 1995 tot 2006 hoofddirigent van de London Symphony Orchestra. Colin Davis die dirigeerde tijdens zijn leven de bekendste eh, orkesten ter wereld. Onder meer de New York Philharmonic, het Boston Symphony Orchestra... en ook het Concertgebouw Orkest. Hij was muzikaal directeur geweest van het Royal Opera House. En hij leidde ook nog de BBC Symphony Orchestra. Kortom, een hele staat van dienst. Maar even terugkomend op die London Symphony Orchestra... waar hij dan van 1995 tot 2006 de hoofddirigent van was... Die hebben ooit een eh, plaatopname gemaakt van de 40 e symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart. En die 40 e symfonie van Mozart die heeft ooit eh, in de jaren 70, in het begin van de jaren 70, in de hitparade gestaan in een wat eh, vlotte versie onder leiding van het orkest van Waldo de Los Rios. Maar ik laat je nu het origineel horen. Tenminste, de originele partituur Zoals Colin Davis die bij de hand had toen hij deze opname maakte... met de London Symphony Orchestra. en de London Symphony Orchestra... met de 40ste symfonie van, uh, jo, van Wolfgang Amadeus eh, Mozart. Ik wou <laughs> zeggen Johan Sebastian Bach, maar dat, was een heel ander iemand. Eh, je hoorde in ieder geval het motto Allegro uit die 40ste symfonie van Mozart. Colin Davis, dat was de dirigent van de London Symphony Orchestra. Hij is afgelopen weekend op 85-jarige leeftijd overleden. En in 1980 toen werd hij uh, eh, geridderd. Gaan we naar Amerika. 59 jaar oud die geworden. Don Blackman. Niet zo'n grote naam, maar hij is wel uh, sessiemuzikant geweest... bij een hoop eh, beroemde groepen. Denk aan Funkadelic Parliament, Ehm, heeft Roy Ayers bijgestaan bij diverse studioopnamen. En ook niet vergeten heeft eh, ook destijds gemusiceerd met Earth, Wind and Fire. Die Don Blackman, 59 jaar oud geworden, heeft naast zijn eh, sessiewerk ook nog eh, de gelegenheid gehad om eigen opnamen te maken. In 1982 maakte hij een LP met daarop het nummer Holding You, Loving You. we should take the time, express what's in our hearts and mind. I know we have many things to say, we shouldn't waste another day. Why don't we give love a chance? Bring back into our romance the things we hold so close, my dear. Understanding closeness fears. Life is now a different scene. The She's only 17. Some people think that she's too young. They say her life has just begun. No reason to feel insecure. Her mind and body all so pure. Blackman, de componist, de producer, de pianist. En je hoorde hem met het nummer Holding You, Loving You... wat eh, in de jaren 80 gemaakt had. Don Blackman, die afgelopen donderdag... dus alweer bijna een week geleden op 59-jarige leeftijd is overleden... en in zijn carrière onder andere muziceerde met Funkadelic Parliament... Roy Ayers en Earth, Wind and Fire... Er zijn veel mensen op de wereld die de naam dragen George Jackson. Maar er is er één die de componist was van het volgende nummer. Afgelopen zondag overleed hij op 68-jarige leeftijd. Jackson, de componist George Jackson... die afgelopen zondag op 68-jarige leeftijd is overleden... componeerde onder andere ook voor eh, Bob Seeker en de Silver Bullet Band... het nummer All Time Rock and Roll. En heel bekend is hij geworden als componist van het nummer One Bad Apple... dat in de jaren 70 een hit was voor The Osmonds. Aandacht voor het oeuvre van Harold Arlen. Daar heb ik uh, vorige week al iets van gedraaid. Toen ging het namelijk om het nummer eh, Ding Dong, The Witch Is Dead. Een liedje dat voorkomt uit de, eh, uit de musical. de, de, nou, even kijken. <laughs> Ik hoor dat Frik de Jong op de achtergrond. Ik krijgen wel later in het programma nog een keer te horen. Even kijken. Even terug naar vorige week. Toen draaide ik dus Ding Dong, The Witch Is Dead van... Eh, in de uitvoering van Elf Fitzgerald. En dat had te maken met het feit dat dat liedje nummer 2 was binnengekomen... in de Britse hitparade vanwege een heleboel eh, downloads... van degenen die niet zo uh, gecharmeerd waren van het optreden van Margaret Thatcher... als eerste minister in het Verenigd Koninkrijk een paar decennia geleden. Nou, dat bracht mij ertoe om wat meer te draaien van die Harold Arlen... want dat is namelijk de componist van Ding Dong The Witch Is Gone. En ik begin allereerst met een ander nummer uit de musical The Wizard of Oz... waarin Judy Garland een hoofdrol had. Some place where there isn't any trouble. Do you suppose there is such a place, Toto? There must be. <laughs> It's not a place you can get to by a boat or a train. It's far, far away. Behind the moon, beyond the rain? Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. blue and the dreams that you dare to dream really do come true someday i'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind diamond drops away above the chimney tops. That's where. Want want dat was destijds in 1939 heel bijzonder. Je hoorde de stem van eh, Judy Garland, Somewhere Over the Rainbow. Een liedje, zoals ik dus zei, uit uh, Wizard of Oz... gecomponeerd door Harold Arlen. Harold Arlen, die 23 april 1986 overleed op 81-jarige leeftijd... heeft in zijn carrière meer dan 500 songs geschreven... van een heleboel beroemd zijn geworden. Onder andere het nummer Get Happy, dat stamt uit 1930. Maar ik laat je nu een versie horen uit de eerste helft van de jaren 60... van eh, Stevie Wonder, toen hij nog niet de baard in de keel had. Little Stevie Wonder. Forget your troubles, come on, get happy... Better chase all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy, and get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. We're heading across the river, wash our sins away in the time. It's all so peaceful on the other side. Forget your troubles, come on, get happy. You'd better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. And get ready for the judgment day. Yeah. Our sins we in the tide. It's all so peaceful on the other side. Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on. Get Happy, zoals het gezongen werd op de LP With the Song in My Heart van Little Stevie Wonder. En dat werd opgenomen in 1963. Uit 2004 stamt een album onder de titel Classicaan. En daarop zingt uh, Chaka Khan oude stukken. Onder andere uit 1933. Het uit 1933 stammende Stormy Weather. Ook dat is een compositie van Harold Arlen. De tekst is van Ted Cooler. don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since mom and I ain't together.